Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtmacht en Indische staat in de buurt van Bagdad. Gisteren zijn ten zuidwesten van de Iraakse hoofdstad meerdere bommen gegooid op stellingen van de terreurgroep, zegt de legerleiding in Florida. De luchtaanvallen luiden een nieuwe fase in van de strijd tegen IS. Tot nu toe voerden de Verenigde Staten alleen luchtaanvallen uit in het noorden van Irak. Het Pentagon had vorige week al aangekondigd dat de bombardementen offensiever zouden worden... en niet alleen meer zouden worden uitgevoerd om Amerikaanse burgers te beschermen. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan vandaag toch niet staken. De vakbond wilde het intercontinentale vliegverkeer vanuit Frankfurt stilleggen... maar er zou nu schot in de onderhandelingen over het prepensioen zitten. Stakingen bij Air France KLM gaan wel door. Piloten van die maatschappij willen nog tot 22 september staken uit onvrede... over plannen om een aantal vliegers over te plaatsen naar dochtermaatschappij Transavia. Die maatschappij heeft volgens de piloten minder goede arbeidsvoorwaarden. De Fransman Jérôme Champagne heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA. En daarmee is hij de eerste die de Zwitser Sepp Blatter formeel uitdaagt voor de verkiezingen die volgend jaar mei worden gehouden. Blatter is al sinds 1998 aan de macht. Champagne is een voormalig diplomaat en was bij de FIFA jarenlang werkzaam in verschillende functies. Hij viel Blatter nooit publiekelijk af, maar heeft de laatste maanden steeds meer kritiek op het mondiale voetbal. Zo sprak hij zijn afschuw uit over de toenemende invloed van rijke investeerders. En ook wil hij meer inspraak voor spelers en clubs. Het weer, hier en daar nevel en mist. Overdag periode met zon, maar er staan ook enkele wolken. En buien ook, vooral in het midden en noorden is daar kans op. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Het wordt 21 tot 24 graden.